Wij zijn het nou varken en de tang. Betaalbare romantiek, er bestaat toch en een vries. Dat kost weer mijn hand vol Jij nou. bent de schrikdraad waarop ik pies. Ik ben de kip jij bent de bril. Ik ben de paus, jij bent de pil.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 De fundamentalistische beweging heeft tot nu toe steeds gezegd pas te willen onderhandelen als president Mubarak weg is. De moslimbroederschap, officieel nog altijd verboden, wil peilen hoe ver de regering tegemoet wil komen aan de eisen van de demonstranten. De moslimbroeders zeggen dat ze blijven bij hun eis dat Mubarak aftreedt. Ook willen ze dat er een onderzoek komt naar het geweld tegen betogers. Inmiddels zou achter de schermen onder meer worden gesproken over een overgangsperiode. Vicepresident Suleiman zou dan presidentiële bevoegdheden krijgen tot aan nieuwe verkiezingen. De Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq is vorig jaar verschillende keren aangevallen door hackers. De internetcriminaliteit kwam aan het licht doordat de inbrekers verdachte bestanden hadden achtergelaten op het systeem. Nasdaq zegt dat de hackers geen beursfraude hebben gepleegd en ze hebben ook geen vertrouwelijke informatie buitgemaakt. De hackers zouden alleen hebben rondgekeken in het netwerk. Een computerexpert vergelijkt het met het inbreken in een huis zonder iets mee te nemen of er een bende van te maken. De inbraak werd eind vorig jaar ontdekt. Nasdaq brengt het nu pas naar buiten na een bericht in de Wall Street Journal. Van de hackers ontbreekt nog ieder spoor. De 40ste editie van het Rotterdams Filmfestival heeft 340.000 bezoekers getrokken. Ze kwamen de afgelopen 10 dagen niet alleen af op de films, maar ook op andere evenementen zoals tentoonstellingen en optredens. Er zijn 12.000 meer filmkaartjes verkocht dan vorig jaar. Publieksfavoriet in Rotterdam was de Canadese film Ansandi van regisseur Denis Villeneuve. De film gaat over een vrouw die naar het Midden-Oosten afreist om meer te weten te komen over het verleden van haar overleden moeder. Het weer. Vooral in de kustprovincie nog zware windstoten en in het noorden kan er wat regen vallen. Overdag waait het nog steeds hard. Het blijft zacht met gemiddeld 10 graden.